Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Spoedoverleg vandaag van de academische ziekenhuizen in ons land. Hun kinder-IC's liggen zo vol dat ze misschien maatregelen moeten nemen. Wat het vooral betekent is dat in sommige IC's er echt eh, ook is een soort van opgeschaald. Eh, ja, waardoor het eh, echt ook belastend is voor, eh, voor de verpleegkundigen die daar werken, de kinder-IC-verpleegkundigen. De meeste patiëntjes hebben moeite met ademhalen door het RS-virus. Dat is een virus dat elk jaar rondgaat en waar de meeste mensen alleen snotterig van worden of van gaan hoesten. Maar baby's en jonge kinderen kunnen benauwd worden en hoge koorts krijgen. President Biden geeft geld aan de staat New York. Al dagen sneeuwt het haar zo hard dat veel mensen hun huis niet meer uitkomen. Door de kou en storm zijn al minstens 27 mensen omgekomen. Vooral in en rondom de stad Buffalo is het levensgevaarlijk. Tienduizenden Amerikanen zitten zonder stroom en wegen zijn dichtgesneeuwd. Zelfs de hulpdiensten hadden hulp nodig, vertelt deze verslaggever. Just to put this in a perspective for you, at one point even the rescuers needed rescuing and there were people that were dealing with life threatening conditions, and there was no help on the way. And so now there's a lot of outside help coming in, and hopefully, uh, rescuers are able to navigate these roads and help and get assistance to the people that need it the most. Volgens de gouverneur van New York is het de meest verwoestende storm in tijden. Cody Gakpo vertrekt naar Engeland. De aanvaller van PSV heeft getekend bij Liverpool. De transfersom is niet bekendgemaakt, maar volgens PSV gaat het om een recordbedrag voor de club. Waarschijnlijk betaalt Liverpool tussen de 40 en 50 miljoen voor Gakpo. De vuurwerkverkoop is nog niet eens gestart en nu al zijn sommige soorten pijlen en knallers niet meer te krijgen. Vuurwerkfans hebben hun lievelingsspul vast gereserveerd, want, zeggen ze tegen Hart van Nederland, ze kunnen niet wachten. Nee, echt niet. Na twee jaar eh, niks hebben kunnen doen, dan is het fijn om eh, nou echt iets te kunnen gaan doen, ja. En sommigen hebben er het hele jaar voor gespaard. Hoeveel mag het kosten? 200 of zo. Ja, 100, 120 euro. Eh, voor mijzelf, mijn budget, daar hou ik liever <laughs> Onbekend, Maar het gaat op. Het gaat wel om een paar duizend euro inderdaad. Dus eh, ja, ik uh, schiet genoeg de lucht in. Krijg je nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog wat file op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmerend Noord zijn alle rijstroken weer vrij, maar nog wel 10 minuten vertraging daar.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 start falling Ik weet dat jij hetzelfde ziet Diep in je ogen vind ik perfect Zo fly Shorty, ja je bent zo fly Shorty, hoe kom jij zo fly Shorty, ja je maakt mij high Zo fly Shorty, ja je bent zo fly Shorty, you kom jij zo fly?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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Wie zwaar gewond raakt, komt nog te vaak niet in een gespecialiseerd traumacentrum terecht... maar in een gewoon ziekenhuis, meldt Trouw. 70% gaat naar het traumacentrum, terwijl dat 90% zou moeten zijn. De meeste leden van Provinciale Staten vinden de werkdruk te hoog en de vergoeding te laag. Naast hun gewone baan zijn statenleden gemiddeld meer dan 20 uur per week voor de provincie aan het werk. Blijkt aan de rondvraag van de NOS en de regionale omroepen. Bedrijven, stichtingen en kerken moeten van de banken meebetalen aan witwasonderzoek. Bij ABN AMRO, ING en SNS betalen klanten maandelijks al een bedrag om de kosten hiervan te dekken. Komende week volgt ook de Rabobank. En het weer, zon en wolkenvelden, in het noorden nog een bui en het wordt 8 graden.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 Fijne kerstdagen. kerst. Met ZFM. jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.